Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In heel Europa zijn de stemmen van de Europese verkiezingen geteld. Bijna overal hebben partijen die kritisch zijn op de Europese Unie gewonnen. Bij ons heeft GroenLinks PvdA de meeste zetels te pakken. En ook de PVV is een stuk groter dan de vorige keer. Maar de meningen over de uitslag zijn verdeeld. De resultaten zijn eh, ja, voldoende. Ja. voldoende. Ja, iets meer naar rechts. Sociaal, samen, met elkaar, Europees. Nou, nu wordt het eh, ieder voor zich en God voor ons allen en eh, niet, niet samen. Nee, sommige organisaties maken zich nu zorgen om die uitslag. Vluchtelingenorganisatie Migrate is bang dat gevluchte mensen meer te maken krijgen met uitsluiting. En ook Greenpeace hoopt dat het Europees parlement zich aan de klimaatafspraken gaat houden. Er worden opnieuw geen hulpgoederen naar Gaza gebracht via de tijdelijke pier die daar is gebouwd door Amerika. Het werk is stilgelegd nadat hulpverleners gisteren werden beschoten met raketten. So we've stepped back just for the moment moment uh, to, to make sure that we're in, in, on safe terms and on safe ground. Ja, het is niet voor het eerst dat het werk bij die pier wordt stilgelegd. Eind vorige maand ontstond er schade door de woeste zee en de boel was net weer hersteld. En let op als je een appje krijgt van Airbnb. Want internetcriminelen sturen namens die organisatie berichtjes waarin staat dat je geld kan verdienen door makkelijke opdrachten uit te voeren. En daarna vragen ze je even wat geld voor te schieten. Maar het geld dat je dan betaalt ben je kwijt, waarschuwt de fraude helpdesk. En dan nog dit, het Nederlands elftal speelt vanavond zijn allerlaatste oefenpotje voor het EK in Duitsland begint. De uitzwaaiwedstrijd is in de Kuip tegen IJsland. En op veel plekken in Nederland hebben ze nu de oranje koorts al flink te pakken. En ook deze man is druk bezig geweest om de straat te versieren. De oude mensen die meedoen, die durven natuurlijk niet de ladder op. Dus ja, ben ik de persoon die, eh, die het oppakt. Ja, zoals ze zeggen, je hebt gewoon het oranje bloed. En als je dat niet hebt, dan, eh, ja, kun je het beter niet doen. Ja, het is me eigenlijk met uh, eh, is ingegoten met door mijn vader. ik wil gewoon echt alles oranje hebben. Het EK begint vrijdag en zondag komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie tegen Polen. Het weer dan nog, jij kan het niet veel mooier maken dan het is. Het is overal nat. Vanmiddag heel af en toe een klein beetje zon. Later vanmiddag en vanavond gaat het ook hard waaien. Het blijft een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten vertraging tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp.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 Ook de euro is verder gedaald. De Russische president Poetin gaat binnenkort op bezoek... bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zou voor het eerst in 20 jaar zijn. Na de inval in Oekraïne hebben Rusland en Noord-Korea steeds nauwere contacten. En een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De hagelstenen verbrijzelden de cockpitramen en de neus en enkele panelen van het vliegtuig werden verwoest. Het toestel kon wel veilig landen in Wenen. Het weer bewolkt en flink wat regen, meest in het noorden.